Uur. de Kok met het NOS Journaal. Een groot deel van de Turken die in het belegerde Mariupol vastzaten... zijn inmiddels de stad uit. Van de 100 wisten er 65 te vluchten, meldt het Turkse staatspersbureau. De stad in het zuiden van Oekraïne ligt al dagenlang zwaar onder vuur. De Turkse president Erdogan heeft ondertussen aangeboden... om te bemiddelen in het conflict. Hij nodigde de Oekraïense president Zelensky... en ook eh, de Russische president Poetin uit... voor afrondende vredesbesprekingen in Turkije. Nederland heeft 200 miljoen euro aan Russische tegoeden bevroren... zegt de president van de Nederlandse Bank, Klaas Knot. En dat is meer dan de 6 miljoen waar minister Kaag van Financiën... het eerder deze week over had. Knot zegt dat het verschil zo groot is... omdat nog niet alle bevriezingen van tegoeden waren doorgegeven. Door die oorlog in Oekraïne gaat de geplande Europese missie naar Mars niet door. Dat zegt het Europees ruimteagentschap ESA. Dit jaar had een rover op Mars op zoek moeten gaan naar tekenen van leven. Maar de ESA wil nu niet meer samenwerken met Rusland. Volgens persbureau EPA komt het besluit er in de praktijk op neer... dat het Europees ruimteagentschap de komende jaren geen Marsmissie zal kunnen uitvoeren. Volgens het persbureau is de eerstvolgende lanceermogelijkheid over twee jaar... maar deskundigen vragen zich af of dat haalbaar is. Claudia de Brij doet dit jaar opnieuw de oudejaarsconferentie op NPO 1. De cabaretière maakte dat bekend bij Arjen Lubach. Het is de derde keer dat de Brij het jaar uitluidt. In 2016 en 2019 nam ze ook al de eindejaarsconferentie voor haar rekening. Dit jaar staat de Brij 31 december in Groningen... vanwaar de conferentie rechtstreeks wordt uitgezonden. En daarvoor zijn er try-outs door het hele land. Voetbal, PSV en Feyenoord zijn door naar de kwartfinales van de Conference League. PSV won in Denemarken met 4-0 van Kopenhagen. Feyenoord versloeg Partizan Belgrado met 3-1. Twee andere Nederlandse clubs haalden die kwartfinale niet. AZ werd thuis uitgeschakeld door het Noorse Bodo Glimt... en Vitesse haalde het niet tegen AS Roma. In Roma werd het 1-1. Het weer het is uh, helder.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 Wake up in the morning, stumble on my life. Can't get no love without sacrifice. If anything should happen, I guess I wish you well. but a little bit of hell. This is the hardest story that I've ever told.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 En zingen steeds weer als er een wordt getapt. Dit is nog zeker niet er in de hemel voor iedereen een bier. Je leeft nog steeds op aarde, dus zinken wij je dier. Het is nog zeker niet de laatste, we gaan nog langer niet naar huis. Pas als de haag gaat kraaien dat is de grootste straf. Een week weer keihard werken, je telt de dagen af. Na woensdag gaat het snel en schiet er lekker op. Al heb je dan nog stiekem last van een droge strot. Het is al afgesproken, op vrijdag gaan we weer. Want dan begint het weekend en gaan we weer tekeer. Niet zeuren om een rondje, er wordt gewoon besteld. Na ieder glas dan zingt het hele stel is nog zeker niet de laatste, want wij gaan door tot morgen vroeg. Al is er in de hemel voor iedereen een bier, je leeft nog steeds op aarde, dus denken wij je niet. Dit is nog zeker niet de laatste, we gaan nog langer niet naar huis. Maar zoals de hagen gaat kraaien, doen wij je wel uit en zingen wij nog De dus drinken wij het hier.